uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Europese Commissie neemt stappen tegen Facebook en Instagram... om manipulatie van de Europese verkiezingen te voorkomen. Moederbedrijf Meta zou advertenties met nepnieuws er niet goed genoeg uitfilteren. En er is meer, vertelt mijn tech-collega Nando Kastelein. Het andere is dat ze eh, verdenken dat Meta eh, standaard politiek getinte boodschappen, berichten, accounts die actief zijn op Instagram en Facebook eh, onderdrukt. Wat natuurlijk ook in het kader van verkiezingen en campagne voeren eh, eh, een issue is. Dus daar gaan ze onder meer naar kijken en gaan ze met Meta over in gesprek. En de Europese Commissie wil dat Meta binnen vijf dagen uitlegt hoe ze dit gaan verbeteren. Bij een zwaardaanval vanochtend in Londen is een jongen van 13 om het leven gekomen. Vier anderen liggen nog in het ziekenhuis. De politie heeft een man van 36 opgepakt. A 36-year-old is currently in custody. He was tasered here at the scene. 22 De verdachte reed eerst met een auto in op een huis. Daarna stapte hij uit met dat zwaard en begon hij mensen aan te vallen. Er is meer bekend over het lichaam dat gisteren is gevonden in een uitgebrande schuur in Berkel en Roderijs boven Rotterdam. Het slachtoffer dat in een auto in die schuur is gevonden is een man van 20 uit Rotterdam. En ook zijn er in dat afgebrande pand spullen gevonden die gebruikt kunnen worden bij het maken van drugs. En een oud brandweervrijwilliger van de brandweer in Gelderland... krijgt samen met zijn drie vrienden een taakstraf voor brandstichting. Ja, dat deden ze volgens de rechter in een leegstaand huis. De vrienden hadden brand gesticht... zodat die brandweerman op zijn allereerste dag kon uitrukken... vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Ze dronken samen een biertje, ze hebben rondgereden... om te kijken, nou ja, wat zouden we eens kunnen doen... om zo'n uitruk eh, te forceren. Hij is ook met zijn vrienden naar een tankstation gereden... om daar diesel en benzine te tanken. Dus de rechtbank zegt, ja, jij hebt er gewoon van geweten. En daarnaast zijn ook zijn telefoongegevens bekeken. En daar zou ook over de brand zijn gecommuniceerd. En de straffen zijn wel flink lager uitgevallen dan de maandenlange zelfstraffen die het OM had geëist. Het weer dan nog. De rest van de middag is het vooral droog en is er lekker veel zon bij een graad of 22.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 She wants some more Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you bout to prove my man wrong. I'ma play this Van Draws. You gon' take your pants off, I'ma play this Gladys Knight. Me and you gon' get right. wrist while I'm laying back and smoking on my wrist. When it come to rocking the rhythm like Marvin and Luther, I can tell you when I'm messing with Kyle, man.